Amber Brandsen met het NOS-journaal. Middelbare scholieren die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt... scoorden gemiddeld een 5,9. Zes op de tien examenleerlingen haalden een voldoende. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was voor het eerst dat de rekentoets deel uitmaakte van het eindexamen. De resultaten tellen nog niet mee. Dat gebeurt pas vanaf 2016. In de tussentijd wordt de toets nog aangepast. Eerder dit jaar was er veel kritiek. De rekentoets zou te moeilijk zijn. En ook zouden de vragen omslachtig zijn geformuleerd. Commando's van het Jemenitische leger hebben acht gijzelaars bevrijd. Die waren ontvoerd door een aan Al-Qaeda gelieerde groep. Bij de actie in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Nationale Veiligheidsraad zeven terroristen gedood. Een van de gijzelaars was een Amerikaanse militair adviseur. Wanneer de groep werd ontvoerd is niet bekendgemaakt. De Amerikanen zien de Jemenitische tak van Al-Qaeda als zeer gevaarlijk. Strijders van die groep hebben meerdere keren geprobeerd aanslagen in Amerika te plegen. De Londense politie Scotland Yard heeft maandenlang de telefoongegevens in kaart gebracht van ruim 1750 journalisten, advocaten en stafleden van News UK. Dat bedrijf geeft meerdere kranten uit, waaronder The Times en The Sun. De politie had Vodafone gevraagd om de gegevens van één journalist. Vodafone stuurde per ongeluk de data van honderden mensen door. Volgens Britse media heeft de politie de data zeven maanden lang bestudeerd. Ajax heeft in de Champions League uit met 3-1 verloren van Paris Saint-Germain. Door de nederlaag zijn de Amsterdammers nog niet zeker van een ticket voor de Europa League. In dezelfde pool is ook Apoel Nicosia daarvoor nog in de race. Het weer, het is vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de nacht kan er in het zuidwesten wat regen vallen. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Morgen in het westen en zuidwesten regen.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 with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.